Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Vijf tot van de bevolking is besmet met een ESBL-bacterie. Dat blijkt uit een promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. ESBL-bacteriën produceren enzymen die antibiotica afbreken. Die medicijnen werken dan niet meer. Voor kwetsbare mensen zijn de bacteriën daarom gevaarlijk. Van het kippenvlees dat is onderzocht was 80% besmet met ESBL-bacteriën. Dat komt door overmatig gebruik van antibiotica in de veehouderij. Ook van rundvlees is bekend dat er vaak zulke bacteriën in zitten. Goed koken of bakken van vlees is voldoende om het veilig te kunnen eten, maar dat doet niet iedereen. Daardoor zijn veel mensen drager van de bacteriën geworden. Minister van der Steur vindt dat de vergoeding voor ICT-consultants... die tussen 2012 en 2014 is betaald, te hoog was. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in twee jaar meer dan 1,6 miljoen euro betaald... om de acute IT-problemen bij de politie op te lossen. De minister betreurt verder dat de salarissen van de consultants... niet worden vermeld in het jaarverslag. Van der Steur zegt dat hij er begrip voor heeft... dat in de noodsituatie voor een dure oplossing is gekozen... maar dat dat in de toekomst niet meer mag voorkomen voorkomen. Het gerechtshof Den Haag heeft in hoger beroep bepaald dat de zakenman Frans van Anraad schadevergoeding moet betalen aan slachtoffers van een aanval met gifgas in Irak en Iran. Het hof bekrachtigt daarmee de uitspraak van de rechtbank van twee jaar geleden. De rechter droeg van Anraad toen op 25.000 euro per persoon te betalen aan burgers die getroffen werden door zo'n aanval. Van Anraad leverde de grondstof TDG voor de productie van mosterdgas aan het regime van Saddam Hussein. In 1987 en 88 zijn burgers in Irak en Iran daarmee bestookt. Voor de levering van de grondstof had Van Anraad al 17 jaar gekregen. Het weer, vannacht kan het nevelig worden met een enkele mistbank. Minimumtemperaturen van 2 tot 5. Morgen eerst grijs, later zon en 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen files op dit moment, ook geen aangekondigde snelheidscontroles, maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.